Mark Hokker met het NOS-journaal. President de landen harder aan te pakken. IS heeft de stad Sirte in het noorden van Libië in handen... en probeert al maanden zijn gebied uit te breiden. Vanuit Sirte hebben IS-strijders de afgelopen tijd... meerdere aanvallen uitgevoerd op de grote oliehaven Ras Lanouf... en verschillende olievelden. Olie is een belangrijke inkomstenbron van IS. Met de opbrengst kopen ze wapens en betalen ze strijders. Het Openbaar Ministerie doet opnieuw onderzoek naar een aanrandingszaak in Almere... waarvoor twee bewoners van een asielzoekerscentrum waren gedagvaard. De twee zouden vorig jaar met nog twee andere asielzoekers vier vrouwen hebben aangerand. In eerste instantie wilden alleen twee vrouwen aangifte doen. Nu heeft ook een derde vrouw zich gemeld. Volgens het OM is dat aanleiding om de zaak opnieuw te onderzoeken. Tegen twee van de vier asielzoekers was onvoldoende bewijs om tot vervolging over te gaan. In de gevangenis in Vught hebben de hulpdiensten gisteravond iemand gereanimeerd nadat er brand was geweest op de psychiatrische afdeling. Het is onduidelijk wat er in brand stond en of het slachtoffer zelf brand heeft gesticht. Het vuur was snel onder controle. Een manager van de Rijksuniversiteit Groningen is de hoofdverdachte in een corruptiezaak. Hij is samen met zeven anderen opgepakt voor omkoping en het witwassen van geld. De man is manager van een facilitaire afdeling van de universiteit. Hij zou geld hebben aangenomen van installatie- en bouwbedrijven in ruil voor opdrachten. Volgens RTV Noord verdiende hij daar tonnen mee. Onder de arrestanten zijn ook de zoon en schoondochter van de Groningse universiteitsmedewerker het weer bewolkt met in het noorden wat regen.